Katrien Straatman met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mansveld vindt het niet nodig om haar excuses aan te bieden... voor de rol van de staat in het Vira-debakel. Waarnemend NS-topman Robbe deed dat eerder vandaag wel. Hij verklaarde voor de enquêtecommissie dat de NS de reiziger in de kou heeft laten staan. Mansveld, die vandaag als laatste getuige voor de commissie verscheen... zei dat er nu een volwaardig alternatief is voor de Vira... dat rekening houdt met de reiziger. De afgelopen weken zijn 40 getuigen gehoord. In de herfst wordt het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. In Heemstede is een automobilist over twee meisjes van 7 en 9 jaar heen gereden. Volgens de regionale omroep RTV Noord-Holland is de man de vader van een van hen. De meisjes lagen aan het begin van de avond op een handdoek te zonnen toen de auto stapvoets over hun benen reed. Hoe de twee eraan toe zijn is niet duidelijk, maar de politie zegt dat ze aanspreekbaar zijn. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het meldpunt kinderporno heeft afgelopen jaar bijna een kwart meer meldingen van kinderporno gekregen dan in 2013. Bij de hulplijn voor jongeren die te maken krijgen met online misbruik steeg het aantal meldingen zelfs met 77 procent. Volgens het meldpunt komt de toename vooral door de goede IT-infrastructuur in Nederland, waardoor foto's en filmpjes van seksueel kindermisbruik veel vaker op internet worden gezet dan in andere landen. Door de hoge werkdruk was het volgens het meldpunt kinderporno niet mogelijk om alle meldingen te behandelen. Het aantal clubhuizen van motorclubs dat door justitie en politie gesloten wordt neemt toe, blijkt uit een analyse van het ministerie van Justitie. In een jaar tijd moesten 43 clubhuizen dicht omdat ze de horecawet hadden overtreden of de vergunning niet in orde was. Justitie zegt dat veel motorclubs nog steeds betrokken zijn bij ondermijning, intimidatie, bedreiging en criminele activiteiten. Het weer op veel plaatsen in het midden en noorden schijnt nog de zon, maar vanuit het zuiden neemt de kans op buien toe. Sommige kunnen gepaard gaan met onweer en hagel. Komende nacht en morgenochtend vallen overal enkele buien. In de loop van de dag wordt het droog en gaat de zon schijnen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden door werkzaamheden op de A27... Breda richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 6 kilometer. En verder nog file op de A27 vanuit Utrecht naar Almere...